We hoeven niet te weten op welke eh, plaats dat is geweest, op welk tijdstip. Want dat zou het systeem ook allemaal weer veel ingewikkelder maken. Het is simpelweg het aantal kilometers wat een auto rijdt. Dat bepaalt vanaf 2030 hoeveel belasting je daarvoor betaalt. En we hopen dat mensen dan ook bewuster met de auto eh, omgaan en dat dat dan ook tot CO2 winst eh, leidt. En het rekeningrijden moet in 2030 ingaan. De accijnzen gaan er dan wel vanaf. Hoeveel we precies per kilometer moeten gaan betalen wordt later besloten. Schiphol heeft al zo'n 500 claims aan zijn broek hangen van reizigers die hun koffer kwijt zijn. Dat schrijft het AD. Honderden koffers liggen onbeheerd in de hal van de luchthaven. Het personeelstekort is er zo groot dat bagagemedewerkers ze niet meer weggewerkt krijgen. Gevolg, reizigers moeten weken op hun koffer wachten of ze krijgen hem helemaal niet meer terug. De Waddeneilanden balen van het ander soort toeristen dat hun eilanden komt bezoeken. Dat is te lezen in een onderzoek van de Waddenacademie. Sinds corona komen er andere mensen die volgens onderzoekers geen respect hebben voor de natuur... en veel eisend en luidruchtig zijn... De eilanden zijn bang een party of een juppen-eiland te worden. Ameland is nu een campagne gestart om de toerist beter te informeren. En Tessel overweegt minder mensen op het eiland te laten. En het is geregeld. Zondag speelt tennissensatie Tim van Rijthoven op Wimbledon tegen de nummer 3 van de wereld, Novak Djokovic hebben won zojuist zijn laatste partij van zijn tegenspeler uit Servië. En onze sportcommentator gelooft dat Van Rijthoven ook nog wel een kans maakt om hem te winnen. Er wordt nu echt wel gesproken over Tim van Rijthoven. Het gekke is ook dat je echt wel het gevoel gaat krijgen dat, dat hij kans heeft. Als hij die ontspanning houdt, als hij die souplesse houdt en die druk bij hemzelf weghoudt... en ontspannen blijft serveren en ontspannen gewoon alle slagen eigenlijk uitvoert... omdat hij niks heeft te verliezen en hij kan die rust bewaren... zou die kans hebben tegen Djokovic, absoluut. Van Rijthoven zegt dat het een droom is om tegen Djokovic te spelen. En dan tot slot nog het weer. Vanavond droog en ook morgen droog. Vooral in de ochtend ook heel zonnig. Minder wind dan, dan vandaag en een graad of 24. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 it is there if you seek it So you can get it if you really want So shine, shine like a star Shining so bright making I found strength from within Cause it is there if you seek it So you can get it if you really two, three, four, five, six, seven, and nine, ten.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 find a girl Come on, come on, let's dance all night Despite the heat, it will be alright And baby, don't you know it's a pity The days can't be like the night In the summer, in the city In the summer, in the city night, it's a different world.